Dit is Helene Ecker met het NOS-journaal. De Griekse premier Tsipras heeft de Griekse centrale bank opgedragen de Griekse banken morgen dicht te houden. Dat zei hij in een televisietoespraak. Hoe lang de Griekse banken dicht blijven liet hij in het midden. Maar volgens verschillende Griekse media gaan de banken in ieder geval niet open tot na het aangekondigde referendum op zondag. Dat betekent dat de banken de komende week dicht zullen blijven. Ook de Griekse aandelenbeurzen gaan niet open. Tsipras zei in de toespraak dat het Griekse spaargeld veilig is en dat de pensioenen en salarissen zullen worden uitbetaald. Hij riep de Grieken op kalm te blijven en hij citeerde Roosevelt. Het enige wat we te vrezen hebben is vrees. Tsipras noemt het onbegrijpelijk dat Europa geen verlenging van het steunprogramma heeft geaccepteerd. Hij zegt dat verzoek wel gedaan te hebben, maar geen antwoord te hebben ontvangen. Premier Mark Rutte heeft morgen overleg met de meest betrokken ministers over de situatie rond Griekenland. Dat meldt de Rijksvoorlichtingsdienst. Ook president Klaas Knot van de Nederlandse Bank zal bij dat overleg aanwezig zijn. In het Rijksmuseum staat sinds vanavond een bijzonder beeld van kunstenaar Adriaan de Vries. Het kunstwerk werd in december gekocht op een veiling in New York voor 25 miljoen euro. Met de aanschaf ging voor het Rijksmuseum een lang gekoesterde droom in vervulling. Het beeld werd vijf jaar geleden bij toeval ontdekt in Oostenrijk.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 Welkom terug bij Peaceful Radio Show 1091. 16 tracks te gaan van allerlei pluimage, zoals dat heet. En de eerste is weer een gloednieuw werkje, Mantra van David Ananda. Ja, daar is David heel erg goed in. In verschillende genres maakt hij die mantra's. Eh, hoe je het uit moet spreken, dat moet je me maar vergeven. Maar het staat allemaal op de website peacefulradio.eu. Veel luisterplezier. Shakti Namaom Om Kriya Babaji Namaom Om Kriya Babaji Namaom Om Kriya Babaji Namaom

Namah.